Kamp met het NOS-journaal. De veiligheidscultuur bij de kernreactor in Petten was vorig jaar niet in orde. De kernfysische dienst heeft er daarom toen ingegrepen, schrijft de Volkskrant. In een afvaltank werd te veel uranium gemeten. Uiteindelijk bleek die meting niet te kloppen, maar dat wist de exploitant niet. Hij had moeten ingrijpen. En ook was er een ander incident. De kans bestond dat daarbij radioactief materiaal uit het gebouw zou weglekken. De veiligheidssituatie was de echte reden voor het stilleggen van de kernreactor, maar het is nooit bekendgemaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie greep niet op tijd in tijdens de ebola-uitbraak in Afrika. Organisaties als Artsen zonder Grenzen trokken bij de WHO aan de bel, maar die deed te weinig. Medewerkers waren niet competent genoeg, staat in een intern rapport. Het Amerikaanse persbureau AP heeft dat rapport in handen. Bronnen dicht bij de organisatie hebben bevestigd dat er de eerste maanden veel misging. Nederlanders hebben zeker 780.000 euro gedoneerd aan goede doelen voor de strijd tegen ebola. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS langs goede doelen. Het bedrag staat in schril contrast met donaties voor andere hulpacties. Bij de hulpactie voor de Filipijnen na de tyfoon werd bijvoorbeeld 36 miljoen euro opgehaald. En de actie voor Syrië leverde ruim 5 miljoen op. De actie na de aardbeving voor Haiti leverde zelfs 111 miljoen euro op. In Vlaardingen is een vrouw met een mes in haar been gestoken toen ze de deur opendeed voor een onbekende man. Hij probeerde daarna haar huis binnen te komen, maar dat lukte niet. De vrouw schopte hem hard. De man ging er uiteindelijk vandoor. Het weer. Overdag veel zon en ook dan is het droog bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.